Jobboots met het NOS Journaal. In de gevangenis van Tilburg is veel geweld tussen gedetineerden, doordat de cellen te vol zitten. Dat schrijft het Europees Comité tegen Foltering. In Tilburg zitten alleen Belgische gevangenen. Die verblijven in cellen waar soms wel acht bedden staan. Ook zitten er gedetineerden met allerlei achtergronden bijeen. Het comité adviseert om minder gevangenen op één cel te zetten. Nederland heeft de gevangenis in Tilburg opengesteld voor Belgen, omdat daar een cellentekort is, hier niet. Alle 27 EU-landen moeten meedoen aan de zogeheten bankenunie. Ook moeten Europese banken onder centraal toezicht komen te staan. Dat staat in een gezamenlijk plan van de Europese Raad, de Europese Commissie, de groep van Eurolanden en de Europese Centrale Bank. De regeringsleiders van de EU bespreken het stuk deze week op een top in Brussel. Nederland voelt vooralsnog weinig voor een bankenunie, omdat het banken te weinig zou prikkelen om hun verantwoordelijkheid te nemen. TomTom en de ANWB gaan samenwerken om de fileinformatie te verbeteren. Nu meldt de ANWB de verkeersinformatie op basis van het aantal kilometers. Met de informatie die TomTom heeft kan ook de vertraging in tijd worden weergegeven. TomTom verzamelt de filegegevens onder meer via hun navigatiesystemen. De ANWB gebruikt informatie van Rijkswaterstaat en de Wegenwacht. Marathonloopster Miranda Boonstra gaat definitief niet naar de Olympische Spelen in Londen. Dat te verloor de rechtszaak die zat aangespannen tegen sportkoepel NOC-NSF. Boonstra liep in april in Rotterdam onder zware omstandigheden de marathon, maar kwam acht seconden boven de limiet uit. De Atletiekunie besloot haar toch voor te dragen voor Londen, maar NOC-NSF nam de voordracht niet over. Het weer, wolkenvelden, af en toe wat zon. Het is vandaag tussen 17 en 22 graden. Morgen eerst bewolkt en wat regen, in de middag droog en mogelijk ook weer periode met zon. Dit was het dan. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de ring Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag. Daar staat tussen het Watergasmeer en Oud-Zuid 6 kilometer door een ongeluk. Bij de afrit Oud-Zuid is de linkerreis ook dicht. Verderop staat voor de Koentunnel 3 kilometer richting Zaanstad. En op de andere rijbaan, daar staat tussen Osdorp en afrit rij 5 kilometer. Bij afrit rij staat een auto stil, blokkeert uit de rechte rijstok. A13 richting Den Haag bij Delft 3 kilometer en richting Rotterdam staat bij Delft-Zuid 4 kilometer. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en Kloppen-Terbrechtseplein 4 en op de A28 Utrecht naar Amersfoort. Daar staat bij de afrit Den Dolder een file van 3 kilometer. Er is een vrachtwagen stilgevallen en die blokkeert bij de afrit Den Dolder de rechte rijstrook.